9 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De meeste coronamaatregelen blijven nog tot 20 mei van kracht. Alleen voor kinderen worden de regels versoepeld. Zo gaan de basisscholen vanaf 11 mei weer open... en mogen kinderen tot 18 jaar vanaf volgende week dinsdag onder voorwaarden samen sporten. Tijdens de persconferentie, waar eerder vanavond de nieuwe maatregelen werden bekendgemaakt... had premier Rutte het over duivelse dilemma's... De laatste cijfers over de IC's noemde hij hoopgevend, maar de situatie in de verpleeghuizen is nog steeds zorgwekkend, zei hij. Bezoek is daarom nog steeds niet toegestaan. Ook de kapper en de masseur mogen nog niet aan de slag. En alle grote evenementen zijn tot 1 september van de baan. Dat geldt ook voor het betaald voetbal. Zuur, zei Rutte, maar we ontkomen er niet aan. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander, voegde hij eraan toe. De politie heeft tot nu toe 5500 bekeuringen uitgeschreven omdat er te weinig afstand werd gehouden. De afgelopen week is het aantal boetes licht gedaald. Ook handhavers van gemeenten schrijven bekeuringen uit. Dat zijn er naar verwachting minder dan van de politie. De plannen van Eurocommissaris Timmermans voor duurzame landbouw en biodiversiteit worden uitgesteld. Het onderdeel van de Europese Green Deal zou komende week worden gepresenteerd. Maar vanwege de coronacrisis schuift de presentatie een paar weken op, zegt Timmermans. De politie in Spanje heeft gisteren in de stad Almeria drie mannen aangehouden die banden zouden hebben met islamitische terreurgroepen. Een van hen is volgens Britse media de voormalig rapper Lyricist Jin. Hij wordt extreem gewelddadig genoemd en plaatste in 2014 een foto waarop hij te zien is met een afgehakt hoofd in zijn hand. Het weer. Het blijft helder.